Een voorspoedige start. Gert met het NOS Journaal. President Poetin heeft de omstreden adoptiewet ondertekend. De wet regelt dat Russische weeskinderen niet meer mogen worden geadopteerd door Amerikanen. De wet is omstreden omdat veel Russen vinden dat weeskinderen nu een kans wordt ontnomen op een beter leven in de VS. Veel Russen vinden dat weeskinderen de dupe worden van een politiek steekspel met de Verenigde Staten. De anti-adoptiewet is een reactie op de zogenoemde Magnitsky-wet die onlangs in Washington werd aangenomen. Die bepaalt dat Russen die betrokken zijn bij de dood van advocaat Sergei Magnitsky in 2009 geen toegang krijgen tot de VS. De Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers eist een onderzoek naar mogelijke misstanden bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. De prijsvechter doet er volgens de VNV alles aan om de kosten laag te houden, maar dat zou ten koste gaan van de veiligheid. Zo zouden piloten onder druk worden gezet om zo weinig mogelijk brandstof mee te nemen. Ook zouden ze zich niet ziek durven melden omdat ze bang zijn dat ze anders bijvoorbeeld geen vakantie krijgen. Vier piloten van Ryanair doen vanavond op tv anoniem hun verhaal in een uitzending van Caro Reporter. De VNV is geschokt en vindt dat Ryanair onmiddellijk moet stoppen met deze praktijken. Voor de Britse oud-premier Thatcher was de Argentijnse invasie van de Falklandeilanden in 1982 het ergste moment van haar leven. Dit blijkt uit archiefstukken die vandaag openbaar zijn geworden. Thatcher had nooit verwacht dat Argentinië daadwerkelijk de eilandengroep... die door beide landen wordt geclaimd, zou bezetten. In april 1982 bezetten de Argentijnen de Falklands... en Groot-Brittannië stuurde er de Britse marine op af. In juni werden de Falklands heroverd. In de oorlog kwamen 649 Argentijnen en 255 Britse militairen om het leven. Het weer, toenemende bewolking en vanmiddag vanuit het westen regen.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 she knows it. She's freaky, but I like it. Listen. She grabs that yellow bottle. She likes the way it hits her lips. She gets to the bottom. It sends her on a trip so right. She might be going home with me tonight.